Gert Kluk bij het NOS Journaal. De babysterfte in Nederland kan lager, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Vorig jaar overleden bijna 1300 baby's tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte. Volgens de deskundigen kan het aantal met nog zeker 200 baby's omlaag... als vrouwen alleen nog bevallen in de grotere ziekenhuizen... waar dag en nacht specialistische zorg beschikbaar is. Wat betreft de babysterfte staat Nederland in de EU op de tiende plek... terwijl Nederland wat betreft de kwaliteit van de algemene zorg altijd in de top 3 staat. Nederland doet mee aan een missie in de Persische Golf... om te voorkomen dat olietankers daar worden aangevallen. Ingewijden bevestigen dat een marineschip een half jaar naar de straat van Hormuz gaat. De missie staat onder leiding van Frankrijk. In mei en juni werden in het gebied olietankers aangevallen... en de VS probeerde daarop een internationale operatie te starten... om de schepen te beschermen. Ook Nederland werd benaderd, maar het kabinet gaf de voorkeur aan een missie onder EU-vlag. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. Nu komt de missie onder Frans bevel te staan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt voortaan met een jaarlijks overzicht van alle wachtgelduitkeringen aan ex-politici. Het eerste overzicht verschijnt in januari. Daarop staan bedragen, maar de lijst is verder anoniem en is niet te herleiden tot individuele politici. Kamerleden en kabinetsleden hebben gedurende drie jaar en twee maanden recht op wachtgeld. Voor 2010 was de regeling veel ruimer. In het onderzoek naar een familie uit Os heeft de politie opnieuw wapens en munitie gevonden. Vanmiddag zijn nog eens vier mensen opgepakt. In totaal zitten nu zeven verdachten vast. Vanmiddag zijn woningen doorzocht in Helmond, Berchem, Os en Asten en in Lommel in België. Hoofdverdachte in het onderzoek is een 48-jarige man... die wordt gezien als de leider van de familie. Het weer. In de loop van de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Vannacht hier en daar regen of motregen. Morgen veel bewolking en soms wat regen.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 De opening op deze eh, ongebruikelijke avond. Maandag 25 november. Eh, nou heb ik mij laten informeren dat hier altijd een herhaling loopt van eh, van Alternative FM. En toen dacht ik, nou, het liep een beetje donderdag afgelopen donderdag zo ontzettend raar allemaal. ik kreeg ineens een kaal geluid vanuit het patronaat in Haarlem... met het stemgeluid van PP Fischer die de boel aan elkaar loopt te praten. Ja, en waar zijn dan eh, Marcus van Dam en, uh, en ondergetekende hier eh, gebleven? Ja, die, zijn, die waren er wel, maar die hadden op dat moment hele driftige bezigheden. En dus dachten we, nou ja, oké, eh, we, we hadden zoiets eh, bedacht. Dan eh, laten we nog een keer de, uitzending van die vrijdag nog een keer rondlopen. Maar dat ging finaal mis. Dus vandaar dat we om half negen de schuif hebben opengezet van het patronaat uit... om een deel van de eerste voorronde van de Rob Akda uit te zenden. Maar dat bewaren we nog de compilatie dan wel te verstaan. En omdat ik toen gehoord had en begrepen had van de programmaleiding... dat uh, op maandagavond een herhaling hadden van dit eh, programma... dacht ik, nou, dan vul ik dat gewoon live in. Dus is dit de reden waarom ik hier eh, ben. En eh, we begonnen met Jolien met End of Story... En we gaan weer gewoon vrolijk verder met dit hele verhaal. En dat is een Nederlandstalig liedje. Alsof er helemaal niks aan de hand is. Maar dit is een liedje wat helemaal nergens over gaat. Meneer Van Piekeren en Johan Frans. Niet over recht, of steeds weer krom. Of algoritmes tot aan de horizon. Het gaat niet over mij, of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen therapie, of landverraad. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen, of het noorden licht Klimaattransitie of de grenzen dicht. Niet over dromen of over spijt. Of over weken, over tijd. Het gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of God bestaat. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. of een vega-burger die zijn zakken vult. Het gaat niet over mij, of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen seks en drugs, Europa, rassen, haat, maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Gewoon een liedje dat nergens over alive. deze extra zitten eh, nou, ook nog een aantal nieuwe dingen in. Dat zat eh, niet eh, verstopt in dit blokje, moet ik erbij zeggen. Want we hebben het een beetje netjes gehouden. Van Piekeren, daar begonnen we dit blokje van drie. Ja, een liedje dat nergens over gaat. Chloe in The Garden hoorde je daarachter. En daarachter, die heb je zojuist gehoord, dat was Maggie Brown. Goed, en het is weer tijd om even het niveau, of wat zeg ik, de snelheid een beetje wat, wat te verlagen. Want dat is denk ik wel een beetje nodig Lilith Merlo, iets eh, wat je normaal gesproken misschien wel op zondagmorgen aan zou kunnen treffen bij de mannen van de jazz tussen 10 en 12. Beschaafd, om het eh, maar zo te zeggen. Safe as a secret. I'm keeping you a secret Cause you know we shouldn't do this Baby, don't ask questions The less you know, the less it happened I'm keeping you safe as a secret the tip of my tongue. Swear I'll keep ya. I'm keeping you a secret. It's the only way to keep ya. I wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answers, and I'll be keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue, swear I'll keep ya. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high, and as my ways are burning, I know that I should be returning down to the here and now. Here and now, it ain't enough for me, my love. I'm reaching for the stars above. It's settled down. you got me tempted to taste what you presented. I don't wanna be rejected. I'm rather disconnected. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue is where I'll keep you. Keep ya. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim too high, and as my wings are burning. to the hill. driving me insane Cause she might talk to a man And I cannot live without her She must stay by my side forever And now the kitchen sink is clogged With the food of yesterday yeah, yeah the living room's a mess But you hurry, it's all the same Cause she might fall to the moon And would stay to watch the sunrise Would stay in that place about my girl, she's fine. She talks on the phone sometimes, and it's driving her insane. Cause she might fall to the moon, and would stay to watch the sunrise, or stay in that place forever. wat ik al deel. Dat ik door zal gaan en als het moet even stil ga staan. Dat ik zitten ga als ik te erg tril. Vertrouw er maar op dat het weer goed komt. Het opgeven ben ik nu wel de baas. soms huilen, maar laat me lachen als ik lachen wil. Laat me in je armen schuilen. En laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen Vertrouw er maar op dat ik niet bang ben. Niet te erg in elk geval, en als dat wel zo is, zal ik het eerlijk zeggen. Til me op als ik weer val. Vertrouw er maar op dat ik het aan kan. Dat niemand hoeft te zeggen hoe het zit ik al is het soms wat veel Het liefste blijven dansen wil En leg jij me dan weer uitgeput op bed Laat me maar mijn eigen wijs Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn Twintig keren stoten aan dezelfde steen Laat me maar mijn eigen weg je nodig heb. Dat ik boos ben op de situatie en niet op jou. En dat ik weet dat jij wel weet dat ik het eng vind. En dat het beter helpt als ik je vertrouw. Maar laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Laat me, laat me, laat me, laat me maar mijn eigen wijs. Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. me vooral niet alleen. Vooral niet alleen. Vooral niet alleen. Willemijn de Boer was dat met overmoedig. Daarvoor Tell Me Almost My Girl. Let Me Tell You Almost My Girl. Dat is uh, van Lyon. En daarvoor hoorde je Lilith Merlo met Save eh, eh, Safe As A Secret... En dat was weer een blokje van drie. Eh, dit is een van de, de kortste nummers, maar wel nieuw materiaal, van Tim van Doorn. Tim is eh, wel singer-songwriter, maar hij heeft eh, ergens op een gegeven moment halverwege het afgelopen decennium besloten om Nederland achter zich te laten en naar België te vertrekken. Dat is één. En twee, meer op het produceren te richten toch schrijft hij af en toe nog eens een uh, lied. En dat heeft hij onlangs ook eh, gedaan. En dit is een song die duurt niet lang. Twee minuten en I Did Not Die is het laatste werk wat hij gemaakt heeft. Do not stand my grave and weep. I'm not there, I do not sleep. I am a thousand winds that blow. I am the diamond glints on snow. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of the if you are in need or you come running back to me. It all makes sense, it's feeling to me. Now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend Did I mean to offend, but I'm just over fake friends. Cause if you are in need, or you come running back to me, it all makes sense. This feeling to me now that I can see you're just a forget no more. I've been there before, I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there I'm so over fake friends Tired of the pretend did I mean to Het is natuurlijk wel de bedoeling dat eh, die EP die eh, aangekondigd is... Eh, ook wel heel uh, gaat, gaat verschijnen kom er zo wat niet uit. Eh, spoedig zou wenselijk zijn. Maar of dat eh, ook daadwerkelijk gaat gebeuren met uh, Wendy Moore's EP, e dat moeten we afwachten. So over Fake Friends. Daarvoor Tim van Doorn en I Did Not Die. Inderdaad, het is een heel kort nummer. Nu een wat stevig blok met wat nieuw werk van onder andere Temple Renegade. Vonve, dat is eigenlijk de opvolger van Tears and Denial... En The Lost Noise. En dat is een band hier uit eh, de regio. Uit Heemskerk komen ze vandaan. Temple Renegade trouwens uit eh, Den Haag. Maar Sander van Elveren, de drummer van de band... Eh, volgt hier in de buurt zijn muzikale studie aan het conservatorium van in Holland in Haarlem. Dus dat zit gewoon hier om de hoek, om het dan maar even zo te zeggen. Ik zou zeggen, fasten your seatbelts, want het kan nog wel een beetje pittig zijn. En we beginnen dus met Temple Renegade van het nieuwe album The All Is None. keep You people I won't miss. Blokje van drie in ieder geval. Dat eh, sowieso. Temple Renegade. The Silent Hand. Ehm, eh, dat is van een album wat ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Sterker nog, eigenlijk de afgelopen week gebeurd. The All Is None. En dat nummer wat je hebt eh, kunnen beluisteren heet The Silent Hand. Daarachter Cool Despair. Dat was van Vonve, ook eh, met een EP. No Tremors heet het. En als laatste The Lost Noise met een, eh, nummer Bad Job. En dat bracht de tijd op, nou, 7 minuten voor 9. Wat hebben we hier? De stream. Vorige week donderdag, dus niet afgelopen donderdag, maar de week daarvoor hebben we hem gedraaid. Tomorrow! When it's time guess it's safe to say there'll be another day until the morning fills the skies. What needs to be is done, and all the songs are sung for now. But tomorrow, back still, oh, de slag eigenlijk min of meer gemaakt tussen popmuziek en een stuk klassiek. En dat eh, allemaal gewoon hier eh, bij ZFM Zandvoort. We hebben er nog eentje en eh, die zullen we nog even laten horen. Dat is My Mind's Eye van de Cosmic Sun. Die komen 19 december hier naar de studio. En dan zullen we ze in ieder geval nog ook horen.